ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS 3. Een vermiste sportvrouw uit Iran heeft van zich laten horen op Instagram. De klimster kwam dit weekend in het nieuws door op een internationaal toernooi te klimmen met haar haar in een paardenstaart. Ze droeg geen hoofddoek, terwijl Iran dat wel verplicht, ook in het buitenland. Na het toernooi kregen haar vrienden geen contact meer met haar. En ze waren bang dat ze door Iran was gestraft. Nu is er dus ineens een bericht op Insta. De vrouw schrijft dat haar hoofddoek per ongeluk was afgevallen. Ze zegt ook dat ze weer op weg is naar huis. Of ze het bericht onder druk heeft geschreven, weten we niet. De Belastingdienst doet al jaren niks met tips over fraude. Er liggen 25.000 tips op de plank. Het nieuw systeem dat ze moet registreren voldoet niet aan de privacywet. Zodra dat wel zo is, gaat de dienst alsnog met de tips aan de slag. Oh, YouTube heeft een interview hmm. met Kanye West verwijderd. Daar artiest was te gast in een podcast die zondag online kwam. Daarin hield hij antisemitische rants. En hij beweerde dat George Floyd niet is omgekomen door politiegeweld. If you look, the, the guy's knee wasn't even on his neck like that. De presentator van de podcast had al excuses aangeboden. En ruim 1,1 miljoen mensen hebben gekeken naar Spoorloos. Gisteravond was de eerste uitzending nadat er ophef was ontstaan over het programma. Een aantal kinderen die op zoek waren naar hun roots werden gekoppeld aan mensen die helemaal geen familie van ze bleken te zijn. Presentator Dirk Bolt had het er gisteravond over. Hij noemde het pijnlijk en zei dat er meer tijd nodig is om uit te zoeken wat er mis is gegaan. Ook zei hij dat het nu niet meer voorkomt. Sinds een aantal jaren doen we altijd DNA-onderzoek bij zoektochten. Er is dus nu 100% zekerheid. Maar mocht jij als oud deelnemer aan Spoorloos toch twijfelen of vragen hebben, meld je dan bij ons. Het weer, lekker herfstdagje, zonnig, droog, 17 graden. Morgen begint weer mistig, daarna opnieuw zon en dan gaat op 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A7 van Horen naar Zaanstad door bergingswerkzaamheden bij Purmerend. Vanaf de afrit Avenhoorn kost het je 25 minuten extra. Er is maar één rijstrook open daar.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 1 eh, uur eh, alweer op deze dinsdag. Eh, in het eh, zonnige, zonnige Zandvoort momenteel. Wat is toch lekker weer, meisjes? ja, het is eh, heerlijk weer. En, uh, zoals ja. gezegd, we hebben een gast vandaag. En we gaan met technisch handen- en voetenwerk gaan we proberen... dat deze gast een, een nummer van even gaat laten horen. En welk nummer mag dat dan zijn? Dat is van Tanja Tukker. Nee, natuurlijk. Ja, Deltadoon. We gaan die gewoon... Eh, het is allemaal spontaan, dus... Het is eh, spontaan, dus... We gaan dat eh, gewoon proberen. Er zijn oordopjes bij de hand eventueel. Maar, <laughs> misschien ook wel de zakdoekjes natuurlijk. Hè? is het een mooi nummer? Is het... Emotioneel? Ja, ik vind het een heel mooi nummer. Ja, zeker weten. Nou, laat me even horen. We gaan nou, kijken hoe het werkt allemaal. Gaan we doen. Oké. Komt ie hoor. Gezellig. Lekker even kwekken met elkaar. Lekker even zingen. Ja, toch? Ja joh, we gaan er gewoon voor. En dan... Dit liedje is al een uh, paar jaar oud hoor. Elsa, don't was that flower you ever on. Would it be a faded rose from days goes by? And did I hear you say he wants to meet you here today? Thank you to the mansion in the sky. body 41 before. Zalvoorts uitvoering van uh, Holland Kortste Talent. Ja, toch? Geweldig <laughs> weer. Echt en, uh, we, we zie <laughs> jij stoelen draaien daar dus achter? Dus ze draaien niet, hè, die stoelen. Nee, nee, maar ze staan, nee, ze staan altijd vaste zo. stoelen staan altijd zo. Nee, oké. Okay. Ja, okay, okay. ja, maar het zijn wel heerlijke stoelen. Jezus jeetje, Zitten jullie daar altijd koffie te drinken als jullie klaar zijn? Nee. Nee, joh, wij hebben nooit tijd voor koffie. Nee, nee dat een eh, lekkere dorp in koffie drinken. Ja, zeker. Nee, maar, lekker eh, aan het strand zo, hè? Ja. Ja, ja, ja. Nee, maar eh, klonk, gezellig, klonk leuk. En ik had dus een luisteraars een beetje. Heb je zo meteen nog een liedje eventueel? Ja, zeker oh, weten. Oké, gaan we verder op in het programma even doen. Wat doe je momenteel zelf? Zing je nog steeds? Ik zit in een band. een band. Dus die is zeven mannen. Ik zit in een bluesband. Ik zit in een jazzband. En ik treed natuurlijk ook als Elusa uh, music op. En dat is alleen. En dan eh, kom ik alleen met mijn stereo-installatie. Eh, ik heb zo'n boze installatie En eh, ja, dat, dat gebeurt nog steeds met... als je iemand trouwt, of iemand jarig is. Het is ook altijd een beetje een budgetvraag, hè? Ja. Eén persoon is veel goedkoper als dat, er een band van zeven man komt. En daar moet je ook even de ruimte voor hebben, voor zo'n drumstel. Dat is zo. <laughs> Toch? Ja, maar dit was in ieder geval eh, een, leuke opener voor vandaag. Dus eh, sowieso. Eh, we gaan een lekker oud nummertje draaien. Heel lang geleden hadden we Los Bravos met Black is Black. Kennen we die nog? Ja, natuurlijk. Black is Black. Ja. cheat on in time to see me again. zwart blijft nog steeds zwart. Black is black. En dat was een heel oud nummer wat eh, nog steeds wel lekker in het gehoor ligt. Zojuist hebben we wat gedraaid van het eh, programma De Beste Zangers. En ik heb ook een eh, mooi duet uit dit programma. En, een dame met een heel groot stembereik. Flor En wel bekend inmiddels. Een dame met een drie octaven. Ja, mijn telefoon is haar, beleid, is haar bereik. En ook zij is opgetreden in dat programma. En dat deed ze Poort. En het is een schitterende uitvoering van The Phantom of the Opera. Ja, ja, dat is even mooi dit, hè. Wat een eh, stem met deze dame. Is onder andere maakt zij deel uit van ehm, een metalgroep. Uh, is heel erg bekend ook in eh, Scandinavië. Ja, ja, ja. ja. drie, drie octaven is ongelooflijk dat ze het kan bereiken. En dat was een, Opera, eh, een heel mooi optreden wat ze deed daar. Ja. Ehm, we gaan nu draaien. Zullen we Ralf eh, de, de straten van Londen maar even doen? de streets of Londen. En eh, dat jij daarna nog eventjes voor de microfoon gaat zitten.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 Tamas. Even tot orde, eh, tot orde natuurlijk. We waren lekker. Ja, gezellig allemaal even. dus, dat was al verteld. De Streets of London. Wat was het toch een heerlijk, lekker, rustig ja. Ehm, ja, onze gast gaat weer optreden. Het podium is weer voor haar. En ehm, nou, het publiek gaat weer plaatsnemen, zie ik eh, op de tribune ja, daar. Ja, ja, dat komt eh, Tweede ronde van eh, Hollands Got Talent. hier is dan onze eigen Luus. En ja, ik zou zeggen Bas Loes. Loes, Loes, Loes, Loes. Loes en Loes, Loes, Loes. Ja, en mijn optredensnaam heet Elusa. Elusa, oké. En je bent te boeken via Mojo. En, maar voorlopig de eerste vijf, jaar zit je vol natuurlijk qua optreden. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, de corona hebt er toch echt bij iedereen wel ingehakt hoor dus met andere woorden, Loes is, is gewoon eh, te boeken. En uh, nou, luister eventjes om een indruk te krijgen. Nou, zet maar op. Ja, ik ga uh, een liedje zingen voor, uh, speciaal voor Loes. Die naast zit. Loes voor Loes heet dat dus. Ja. voor Loes. En die zei net tegen me van Loes, wil jij alsjeblieft even dat Halleluja zingen. Dat heb ik ooit eens gezongen voor Ik ga dat voor je doen, schat. Komt-ie. Nou, Jan, ik, ik hoop dat jij het ook mooi vindt. Geweldig. Oh, mooi stap, hè? Ja, <laughs> nou, mooi. Dus, eh, Ondanks de techniek die het een beetje eh, ingewikkeld heeft gemaakt om zo te doen. Maar het, komt goed over, dachten wij zo toch. Hè? ja, en anders, genoten. Ja, en anders moeten de mensen even bellen of het daar staat of te zacht staat. ja, hè? en eh, Ze is nu in Zandvoort, dus eh, u kunt even naar de tolweg komen, de studio. De handtekeningen worden uitgedeeld vanaf twee uur. Zeker weten. Ja, dat gaan we zeker weten doen. <laughs> en het is ook gezellig, hè? dat zou ook wel heel even leuk zijn. Ja, natuurlijk. Oké, ehm, even kijken. Oh, we hebben ook nog nieuws natuurlijk, want uh, wel belangrijk. Van dinsdag Dinsdag 18 oktober, eh, vandaag, eh, vandaag tot en met zondag 23 oktober... werkt ProRail aan het spoor. Hierdoor is er geen treinverkeer mogelijk tussen Amsterdam, Sloterdijk en Haarlem. Dus eh, de mensen die, de zandvoerders die die kanten op willen van Amsterdam en Haarlem... kijk even op de NS-site, want daar wordt alles duidelijk uitgelegd in ieder geval erg belangrijk. Want je zal maar staan te wachten op een trein die niet komt. Ja. Nou, hè, dat, is, uh, dat gebeurt wel vaker, hè, ja, tegenwoordig. Ja, vaker. Ai, ja, ja, ja, ja. dus zeker. Uh, we gaan eh, even kijken. We willen een lekker nummertje draaien. Dus met deze is dat. En dan say night to you. Oh, dit is ook leuk. Holding me back Gravity's holding me back you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say when everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who'll stay. Oh. deze week, volgende week, ja, volgende week is dat, van 17 tot 21 oktober worden in Zandvoort weer de eh, GFT-containers eh, schoongemaakt. En dit wordt dan oh. gedaan na het reguliere leggen van, eh, legen van de containers <laughs> natuurlijk. Hè. Ja. Een goede voorbereiding geeft het beste resultaat. Dus bewoners worden verzocht vooral op te letten dat er geen vastgekoekte laag onder in de container zit. Deze verstopt de waswagen, waardoor andere containers dan niet meer schoongemaakt kunnen worden. Uh, eh, Spaanlanden bewoners dus voor de eerstkomende regeling goed te kijken of er niks onder in de bakpas zit. En dit anders proberen goed los te krijgen met een stok of schep. Zo zodat iedereen ervoor dat niet alleen de eigen, maar ook de containers van de buren goed schoongemaakt gaan worden. Eh, informatie over dit soort dingen kunt u allemaal vinden op de afvalwijzer eh, van spanelanden.nl. Bij deze. We, gaan, we hebben Luus natuurlijk gehad als een, een talent uit ja, waar kom je vandaan dus? Nou, ik heb, eh, ja, dat is een hele goede vraag. In Nederland eh, opgegroeid, nee, in Nederland geboren. En 30 jaar in Zwitserland gewoond. Oké. En nou weer sinds 12, eh, 13 jaar ongeveer weer terug. Oké. Ik wil je nog een liedje voor je zingen, Jan. Nou, zullen we na deze doen? We gaan mag eerst, ook. we gaan eerst even de kans geven aan talent uit... Uh, talent die heeft al helemaal bewezen. Yves ja. Berensen met een heerlijk nummer. Yves Berensen, ja. Oh, super. Ja. Die komt hieruit. is voorbij, voorgoed voorbij. Jij ging zomaar weg, weg van mij. Misschien om wat ik deed, of wat ik zei. En ik, ik liet je gaan tranentrekker van onze eigen Zandvoortse Yves Berensen. En eh, wat doet die jongen toch goed? Heerlijk, hè? Dat mogen we zomaar tot onze eigen dorpsnoten rekenen, Luus. wij hebben wel meer grote namen, hoor. We hebben ook... Eh, ja? Ja, we hebben er nog één, toch, Jan? Ja, eh, Anne Clark. Clara komt ook, hier vandaan. Ja, ja, ja. zeker. En uh, Luus, Luus, Lucie, ken Lucie de Brugge, die keel. Nee, ja. komt hier ook vandaan. Die komt hier ook vandaan. Dat is ook een hele oh, bekende. Oh, Lucie, ach, jij bent Ja, Lucie. Ja, <laughs> Ik zit al helemaal in mijn, in mijn artiestenwereldje nee, te zoeken. Beetje, eh, beetje opletten, hoor, Wie dan? Ja, ik kan niet zingen. Ik denk, oh, Lucie... <laughs> Mooie stad, hè? Oké, nou, eh, ik heb het eh, toegezegd. Je mag nog lekker een eh, nummer van jou zelf gaan draaien, Luus. Ja, dat is goed. Nou ja, niet van mezelf, want dat staat op een cd'tje... wat jammer genoeg niet afgedraaid kan worden hier. dus ik doe even alles live. Ja, nou, oké. Ik ga het Long Black Train. Okay. Dat is een van mijn. Ja, ik vind dat wel een heel mooi liedje. long black train. Maar je weet, ze rijden niet, hè? Dit nee, nee, daarom. We hadden het net over een trein. Dus, Oké. En te Heerlijk. Aan het, leuke mopje. Lekker dus, nummertje, eh, hè? Ik vind hem ook eh, altijd heel. Je weet trouwens, hè, het is geel als het in je ogen komt, ben je dood. Dus je weet wat het is, hè? Ja, dat weet ik. Dat is de lamp. Nee, een, trein, een trein, een trein. <laughs> Een, hè? Ja, Maar goed, uh, dankjewel voor dit uh, muzikale intermezzo in ieder geval. Ja, alsjeblieft. graag gedaan. Ik hoop dat de luisteraars ook leuk gevonden hebben in ieder geval. En het kwam allemaal leuk over. En ja, je ziet, we gunnen alles de microfoon aan mensen die er graag willen... voor die microfoon iets willen doen. Je ziet het maar. Dus zijn er andere ideeën van mensen? Kom gezellig naar ons toe. Zeker weten. Ik zit hier ook en het is eh, hartstikke gezellig hier. ook. Oh. Ik vind het eh, een hele mooie studio ook. En eh, dank je voor jullie uitnodiging. Oké. Heel graag gedaan. We gaan, de grote eer jou te hebben hier.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 Ze in Zwitserland gewoond. En het was me eerder te oren gekomen van onze andere Loes. Ja? Dat Zwitserland een, beetje een bakenmatje geweest is. Van je, dat je er gewoond hebt en je jaren gewoond. Ik had de indruk, eh, iets over het Songfestival had je gezegd. Nou, je hebt opgetreden voor het Songfestival. Dan. Ja, ik heb daar, eh, die, eh, ja, je hebt, ook in Nederland heb je dat. Dat je moet voorzingen. Voorrondes. Ja, de voorrondes. En toen was ik verder gekomen. Ja. En toen ging het eigenlijk nog om de finale. Het ging nog om twee personen. En ja, dan krijg je, kom je s'avonds een keer thuis. En dan... Ja, dan heb je man een andere vrouw. Dus toen ging ik van de ene prachtig moment in een diep dal. En toen kwam ik weer terug naar Nederland. Dus het is allemaal toen niet meer doorgegaan. Ik heb alles afgezegd. Ja, omdat ik mijn kop stond er ook niet naartoe. Hè. Dat, uh, eh, hoofd ook niet. Ja, dus eh, dat is... Eh, maar het is allemaal goed gekomen. Oké, nee, maar we staat een link met Zwitserland. We zijn eigenlijk een beetje archieven gedoken van een Songfestival. En ja. een beetje een uitdraai gemaakt van hoe vaak is het Songfestival geweest. En eh, heel lang geleden was er een, een, dame, en die, ehm, dat was mevrouw Rosa Mine Scherer, heette ze. En die was geboren 3 maart 1924. Oeh, dat bestond ik nog niet eh, hoor. Nee, nee, nee. nee, nee van mijn tijd, zo lang al. Ja, en die is overleden 24 maart 2018. En de artiestennaam van die dame, dat was Liz Asia. Sorry? Ja, ik weet niet wat hier aan de hand is. Even, even stil, even stil, even stil. Ja. ja, we gaan weer verder. Oh, wat een, dat je dood, hè? Ja, zeker. Ja, ik ga nou, ik nou, weer terug, maar dat was eh, ja En uh, die heeft opgetreden onder andere in Zwitserland een heel lang geleden. En ik weet zeker, onze oudere luisteraars zullen het nummer wel herkennen. Het is eh, echt iets voor, voor die generatie. En het nummer was, ik weet niet of ik toen gewonnen heb, maar in ieder geval het nummer heet Oh Mijn Papa. Oké, dank je. Mooi. ich könnte Ihnen so viel erzählen von meinem Papa. Er war eine berühmte Zirkusclown. Oh, ja, ja, dat was een eh, oudje waar we het net over. Heel, heel lang geleden Jeetje. is jaar het Songfestival in eh, Zwitserland eh, gehouden toen. Ja, en wat een mooi liedje, hè? Ik, ja. ik, ja, ik herkende het ja, het is eigenlijk is echt leuk iets voor, voor, onze, echt, voor de echt oudere luisteraars. Want die kennen het pas nog wel herinneren uit die periodes. Ja. Zo oud zijn wij niet, hoor. Nou, ik niet in ieder geval. Uh, we, hebben Luus nog een, we gaan andere Luus nog even de kans geven om haar talenten te openbaren hier. Want ehm, ja, wat, Ga, je nu nog eh, draaien of zingen van ons? Ehm, ik wil nog gelijk... Eh, het laatste liedje is dit. Eh, Only Yesterday van de Carpenters. Ik vind dit een... weet je, ik speel nu eigenlijk alleen maar de liedjes die ik zelf leuk vind. Dus nou, daar komt hij. We gaan hem spelen. Oké. Komt hij hoor. De band wordt gestart. Ja. know Dulles. Ja. Carpenter Carpenter, Richard en Karen Carpenter. Die eh, weer ja. Gekend. ja, ben jij ook gek op, hè, Jan? Ik vind het lekkere muziek, zeker wel. Ja, te vroeg aan het eind gekomen helaas, de, jonge dame. Nou, hè? Ja. En dat speelt nou tegenwoordig weer zo erg op, hè? Die ja, zeker, zeker. En eh, ja, ik moet wel eerlijk zeggen, we hebben geen achteruitgang, uh, Dus ik denk dat je toch voorzichtig naar buiten moet gaan, zo naar jouw optreden. Nee hoor, dat, we. Eh, ja, nee, <laughs> komt helemaal goed hoor. Je hebt geen bodycard mee? <laughs> Ja, oké. we, komen, we komen door. Ik, heb oh, geen persoon, dus hoor. Ik, ik loop lekker weer gewoon naar buiten. Ah, oké. We gaan nog eventjes verder met Neil Diamonds. Ja, oh, wat een goed nummer. Ja, Neil Diamonds. Die is ook echt goed. Ja, dat zijn allemaal grote artiesten. Kijk, die zitten er gelijk uit. Goed. Hello again, hello. Just called to say hello. I couldn't sleep at all tonight, and I know it's late, but I couldn't wait. friend, hello. Just called to let you know. Diamonds. Met zijn lekkere, mooie, donkere stem. Nou, hè, het, was een mooie stem heeft die man. Echt, het blijft geweldig, gewoon mooi. Geweldig. Eh, ja, we hebben nog 2,5 minuten. Ik denk het laatste nummertje mag gaan draaien inmiddels. Eh, ja. Eh, en dan gaan we zo meteen in het midden van de nummer even afscheid nemen van onze gast. Hier is Cliff Richard met het levende poppetje. myself crying, talking, sleeping, walking, living doll. got to do my best to please her just cause she's a living doll. Got a roving eye, and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living doll. Well, take a look at her hair, it's real, and don't believe what I say, just feel. Gonna lock her up in a trunk, so no big hunk can steal her away from me. Ja, dit was voor vandaag weer eh, de lunchroom. We hadden een, eh, een gast helemaal op de fiets hadden Harderwijk gekomen... om ja, ja. kunstjes te vertonen hier. <laughs> Dat was eh, Luus. En eh, we hadden we Luus en Luus. Luus ja, Luus, ja, ja, ja. ja, Artiestennaam is Lusa. Ah, oké, nou, ze is de boeken via Mojo. Of niet via Mojo? Nee, eh, via gewoon, je kent mij op Facebook je kunt ook vinden. vinden natuurlijk. Als je Harderwijk binnengaat, en, dan hoor je, het hoor vanzelf. Ze is helemaal bekend in Harderwijk en omstreken. Wat ons betreft zullen wij zeggen tot volgende week. Dan Loes en ik weer met hopen wat gezellige muziek. Ja. We gaan weer even lekker in de muziekarchieven duiken. En eh, voor vandaag zeg ik, eh, zeggen wij in ieder geval... Eh, maak nog een mooie dag van. Het is lekker zonnig. En we blijven altijd zeggen van blijf gezond en let op elkaar. Tot ja, dankjewel voor de uitnodiging. Dag allemaal. Heel fijn dat je er was. look at her hair It's real don't believe what I say Just feel Lock her up in a trunk so no big hunk can steal her away from me.